Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. In diverse landen zijn mensen de straat op gegaan om maatregelen te eisen om het klimaat beter te beschermen. In de aanloop naar de grote VN-klimaattop die morgen in Parijs begint. In Amsterdam kwamen een paar duizend mensen samen voor een mars door de binnenstad. Die was georganiseerd door Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie. In Australië gingen tienduizenden mensen de straat op. Alleen al in Sydney waren er 45.000 betogers. In Parijs werden 100 klimaatactivisten opgepakt op de Place de la République. Sinds de aanslagen van 13 november geldt op het plein een samenscholingsverbod, maar de demonstranten negeerden dat. Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek de regering opgeroepen zich in te zetten voor de vrede. Mensen moeten niet bang zijn voor mensen van een andere etniciteit of voor mensen die een ander geloof aanhangen, zei de paus in de hoofdstad Bangui. Er zijn vaak zeer gewelddadige botsingen tussen moslims en christenen in het land. Paus Franciscus zei dat hij hoopt dat met de verkiezingen in december... een nieuwe periode in de geschiedenis van de Centraal-Afrikaanse Republiek kan worden ingeluid. Bij een Russische luchtaanval op een drukke markt in de Syrische provincie Idlib zijn zeker 40 burgers gedood. 70 mensen raakten gewond. Volgens een lokale nieuwszender hebben de Russische vliegtuigen ook clusterbommen afgeworpen. Die zijn internationaal verboden. De bombardementen op Idlib waren waarschijnlijk gericht tegen de extremistische Al-Nusra-beweging die daar de macht in handen heeft. In de Eredivisie stonden vandaag vijf wedstrijden op het programma. In de Galgenwaard versloeg Utrecht Heracles met 4-2. Ajax was in Zwolle met 2-0 te sterk voor PEC. Groningen-ADO Den Haag eindigde in 2-1. Eerder won Vitesse de Gelderse derby van NEC met 1-0. En vanavond won PSV in Eindhoven met 3-0 van AZ. Het weer onstuimig met veel wind en wat regen, vooral in het noorden en westen. De zuidwestenwind bereikt soms stormkracht en kan gepaard gaan met windstoten tot 120 km per uur. Later vanavond en vannacht neemt de wind af. Morgen eerst rustig en droog, maar smiddags weer regen en wind.